van Kam met het NOS Journaal. Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken moet bijna 15.000 mails van Hillary Clinton openbaar maken. Dat heeft de rechter bepaald. Het gaat om mails die zijn opgedoken tijdens een onderzoek van de FBI... naar berichten die de democratische presidentskandidaten in haar tijd als minister... verstuurde vanaf haar persoonlijke mailaccount. De rechter vindt dat het ministerie zo snel mogelijk moet aangeven... wanneer de mails kunnen worden vrijgegeven. Waarschijnlijk worden ze in oktober openbaar gemaakt, een maand voor de verkiezingen. Het aantal kinderen dat opgroeit in een bijstandsgezin is vorig jaar met 1,3% gestegen tot 226.000. Het CBS zegt dat de toename vrijwel helemaal toe te schrijven is aan de toestroom van vluchtelingen. Onder autochtone Nederlanders daalde het aantal bijstandskinderen juist. Ook kinderen met Turkse, Marokkaanse, Surinaamse of Antilliaanse wortels groeien minder vaak op in een bijstandsgezin. Alleen in de categorie overige niet-westerse landen steeg het aantal bijstandskinderen met 8300 en van hen komen er alleen al 7000 uit Syrië. Turkije heeft zijn ambassadeur teruggetrokken uit Oostenrijk. De verhouding tussen landen is ernstig verslechterd na de mislukte coup in Turkije. De druppel is volgens de Turkse minister van Buitenlandse Zaken dat Oostenrijk een demonstratie van PKK-aanhangers toestaat in Wenen. Volgens de minister verleent Oostenrijk door die toestemming steun aan terrorisme en moet Turkije daar iets tegen doen. Ook de hoogste Oostenrijkse diplomaat in Ankara is op het matje geroepen. Zwemster Femke Heemskerk gaat niet verder met haar Franse trainer Philippe Lucas. reden zijn de slechte resultaten op de Olympische Spelen, zei ze in het tv-programma Pauw. Volgens Heemskerk heeft ze onder Lucas veel heel hard getraind en was ze daardoor op de Spelen te vermoeid. Heemskerk heeft iets minder dan een jaar in Frankrijk getraind onder Lucas. Hij had in Rio meer succes met een andere Nederlandse zwemster, Sharon van Rauwendaal. won goud in het open water. Het weer, vannacht blijft het op de meeste plaatsen droog.